Kasper Meijer met het NOS-journaal. Bij een recyclebedrijf in Venlo is een grote hoeveelheid mortiergranaten en oude munitie gevonden. De politie viel het pand zaterdag binnen in een onderzoek naar witwassen en het overtreden van milieuregels. Ook zijn de woningen van drie werknemers en een accountantskantoor doorzocht. Bij de invallen werden 400.000 euro aan contant geld en een paar dure auto's in beslag genomen. De explosieve opruimingsdienst heeft de komende dagen nog nodig om de granaten veilig af te voeren. De Tweede Kamer steunt in grote lijnen de invoering van een nieuw pensioenstelsel. Wel zijn er nog veel vragen over de exacte uitwerking, bleek afgelopen avond in de Tweede Kamer. Verschillende partijen willen meer zekerheid dat werknemers door het nieuwe stelsel niet slechter af zijn. Behalve van de regeringspartijen krijgt minister Koolmees ook steun van GroenLinks, PvdA en SGP. Door het nieuwe stelsel stijgen de pensioenen eerder als het goed gaat op de beurs. Daar staat tegenover dat ze ook sneller omlaag gaan als het slecht gaat. Charlotte Bouwman, de vrouw die begin dit jaar een dagenlange protestactie hield in de hal van het ministerie van Volksgezondheid, kan binnenkort starten met een behandeling voor haar psychische stoornis. Ze heeft dan ruim duizend dagen op de wachtlijst gestaan. De 27-jarige Bouwman is sinds acht jaar suicidaal. Met haar actie wil ze aandacht vragen voor de wachtlijsten in de geestelijke gezondheidszorg. Een petitie daarover werd 70.000 keer ondertekend. Italië heeft een gestolen kunstwerk van de straatkunstenaar Banksy teruggegeven aan Frankrijk. Het werk werd vorig jaar gestolen uit concertzaal Bataclan in Parijs... en vorige maand teruggevonden in een verlaten boerderij in Italië. Banksy maakt het kunstwerk als nagedachtenis aan de 90 concertgangers... die in 2015 in de Bataclan werden gedood door terroristen van IS.